In de trein zaten ruim 600 mensen. Volgens onbevestigde berichten is naast het spoor een krater gevonden van een meter doorsnee. De Russische autoriteiten onderzoeken of er sprake is van sabotage. Het traject was twee keer doelwit van een aanslag. Minister Verhagen vindt dat zijn Turkse collega vrij is om een gesprek met PVV-leider Wilders te weigeren. De PVV-leider wil begin volgend jaar met een parlementaire delegatie naar Turkije reizen, maar Ankara weigert hem te ontvangen. Verhagen verwijt Wilders verder dat hij met twee maten meet. Volgens de minister roept de PVV-leider van alles, maar ontzegt hij anderen dat recht. In het centrum van Hoofddorp is vannacht een pinautomaat van de Rabobank gekraakt. Het gebeurde met een explosief. De daders zijn met een onbekend geldbedrag vandoor. Om te kijken wat er voor springstof is gebruikt... is het explosief een opruimingscommanda ter plaatse voor onderzoek. Of er een verband is met een plofkraak van een Rabo-pinautomaat vorige maand in Badhoevedorp... kan de politie niet zeggen. Er moet een internationaal fonds komen waarmee ontwikkelingslanden de gevolgen van de klimaatverandering kunnen beperken. Dat hebben de Britse premier Brown en de Franse president Sarkozy voorgesteld. De rijke landen zouden in het fonds de komende jaren 10 miljard dollar per jaar moeten stoppen. Arme landen kunnen daarmee ook hun CO2-uitstoot omlaag brengen. De Amerikaanse geheime dienst zegt in verlegenheid te zijn gebracht door het incident tijdens een staatsdiner van president Obama. Een echtpaar dat niet was uitgenodigd kon toch het Witte Huis binnenkomen... doordat medewerkers verzuimden te kijken of ze wel op de gastenlijst stonden. Het echtpaar ging zelfs met Obama op de foto. De geheime dienst zegt er van alles aan te doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.